Minister Koenders is vanmiddag door zijn Amerikaanse collega Kerry verwelkomd bij het internationale Syrië-overleg. Dat gebeurde in de marge van de Veiligheidsconferentie in München. Gisteren werd bekend dat Nederland als 18e land mee mag doen met de International Syria Support Group. Binnenkort komt deze groep weer bij elkaar om te proberen een oplossing te vinden voor de oorlog in Syrië. Koenders zei na afloop van zijn gesprek met Kerry dat de vredesbesprekingen eind deze maand in Genève eind alles bepalend zijn. Bij de ploegachtervolging in Colomna zijn de Nederlandse vrouwen wereldkampioen geworden. Irene Wust, Mark Leenstra en Antoinette de Jong bleven de Japanse vrouwen net voor. Een brons was voor Rusland. Jorien Termos slaagde er niet in een medaille te halen op de 500 meter. Na twee omlopen eindigde ze uiteindelijk als vierde. Het goud was voor de Zuid-Koreaanse Sang Lee. Sven Kramer is voor de zevende keer wereldkampioen geworden op de 5 kilometer. Jorrit Bergsma werd tweede met 35 honderdste verschil. Op de 1000 meter kwam Kjeld Nuis niet verder dan brons. Het weer. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt en in het zuiden valt er later vanmiddag regen en soms natte sneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot iets onder het vriespunt. Morgen op veel plaatsen regen en natte sneeuw en in Limburg kan er in de avond ook droge sneeuw vallen.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 En I Love You Like a Love Song, baby. En we gaan eh, verder met een Nederlandstalige fabrikaat, uh, eh, Etcilia Rombly. En ja, ooit heeft, zij, heeft zij die gezongen in, in het song, op het Songfestival. Ik, kan, ik kom er niet meer uit. Op het Songfestival, zo moet het zijn. En Nooit meer zonder jou. Welkom van All-Time Classics tot de hits van nu. Dit is weer een nieuw uur Entertainment voor jou met Fred Heij. Ik probeerde het zonder jou en ik voelde me vrij. Maar het vuur van jouw hart bleef branden in dat hart van mij begrijpen kan Als het echt zo moet zijn Waarom is het zo moeilijk dan en doet het zo pijn Ik zou kunnen leven zonder dan het Julia Rombly en Nooit meer zonder jou. We gaan verder met eh, Chris Montes en eh, Let's Dance. 2, 1, 2, 3. CFM Entertainer for You. Tot 7 uur is dit ondergetekende Fred Heij. Hey baby. CFM, Entertainment for You. We gaan lekker, uh, ja, we gaan lekker naar de drie op een rij van Fred Heij. En we beginnen met eh, Maxi Priest en Goodbye to Love Again. Zo, dat waren ze dan weer. De drie op rij van Fred Heij hier bij CFM Entertainment for You. En eh, ja, we begonnen dus eh, met Maxi Priest en Goodbye to Love Again. Als tweede Call Me Bad en eh, All for Love. En als laatste dus Tevin Campbell en Can We Talk. En ja, we gaan lekker verder met ja, de lekkere muziek van Mark Anthony en Pitbull en Rain Over Me.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 Dale muñequita, ahora ahí, and let it rain over me. nog eventjes niet. Want eh, ja, het is al koud genoeg. Als eh, al dat water er nog bij valt, nee, dan, eh, dan wordt het minder lekker. Maar goed, de muziek is er niet minder om, hè. Laten we zeggen van... dat we, ja, we draaien gewoon lekkere muziek. Ja, en we gaan een Nederlands plaatje draaien. En dat is van de laatste nieuwe album van Wesley Bronkhorst. En... Die album heet Op Weg en dit is het nummer Geen zin meer in jouw leugens. Blijf lekker luisteren tot 7 uur. Is dit entertainment voor jou? Kan jouw naam echt niet meer horen. Ik kan je leugens niet meer aan. Te veel geheimen in jouw woorden. waarom met jou nog verder gaan. Het zal dan ook wel weer mijn schuld zijn. Dat je wegging met die ander. Je wilde meer dan ik kon geven. Maar zei dat ik zo was veranderd Als ik jou over hem hoor praten Dan hoor ik steeds een leugen Ik voel dat jij mij gaat verlaten Maar jij zegt steeds het is niet waar Maar kijk jij eens een keer in de spiegel En geef het deze keer maar toe. Je loopt al maandenlang te liegen. Al jouw verhalen ben ik zo moe. Ik heb geen zin meer in jouw leugens. Ik heb geen zin meer in die pijn. Ik heb geen zin meer your toes, it's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all this upper gravies for a drink? En in the Morning Sun. En dat allemaal hier op die 106.9. We gaan eh, lekker verder met, eh, met wie? Met Shaggy en eh, Jean-Paul en Hey, Sexy Lady. 106.9 Dedicated to all sexy ladies. Jump like on your sexy. Yeah, man. Cock it up now. Buff it up now, cock it up now, buff it up, yo. Ah. Sean Paul, Brown and Tony Gold. Let it know one time. Shaggy. A dirty, yeah. crawling up this a walling. My size ain't small, as a tallin'. Got them glimpse, girl, your clothes will be falling. Her neighbors calling a bawling. All this noise is so damn appalling. They must believe we are brawling. Headboard bang till early this morning. sexy I'm gonna tell no lie. I and I really want to get an eagle eye. Like the first time I light up, you get me eye. Give me the blind, girl, you know you got to comply, down. Give me the fight, just give me the try. Now about that shy, come and I said no some fight. One thing me have to tell you is the reason why Shonda part. Give her the love because a well super fly, girl. Check me, cause you don't know, so you erect me. And know I to give you this, I loving you directly. You make me get in the vibe to your sexy. I you know your body perfectly. Shape and designer, girl, can you angle the grinder? No Enough things you put in on my mind Car girl, you know you're fine Shaggy and Sean Paul are blind So we have to sing it one time Sing it out Hey sexy lady. Cause you know you got it, baby I like your flow Buffalo's Your body's baby Extra sexy Out of control All my ladies, you know With the buff bottom Ceiling to floor Only you, you know. Young girl fancy lady, you be fly, drive me crazy, grooving on and on and What up? Hey, sexy uh. lady, you be fly, drive me crazy, grooving on and on and on. Watch out, now you're extra sexy like pole, oh, and you make me wanna say hi. When you shake, you shake it on low, and you're wicked to rot in my life. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by, girl, you wiggly, jiggly, and cool. And you're wicked to rot in a Hey, sexy lady. Ah, I like Your body's banging. Shake it. Yeah, yeah. let me the Coca-Cola back of shape. Y'all, let me the shape like my mother lamb shade. What up? het blijft een heerlijke plaat. Shaggy en Jean Paul. En Hey Sexy Lady. En we gaan gelijk door met Enrique Iglesias en Tired Beer Story. us have quarreled. Let's meet down so. A thousand reasons that I know to share forever the unrest with all the demons that possess beneath the silver moon.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 She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just go. get them chills, used to get them. Now you're getting fucking sick of looking at them. You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit them.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 I'm just gonna. Ja, u hoort het weer. Het zit er al haast weer op. Nog een minuut of, eh, ja, nog eh, zes, zes en half. Ja, en dan, eh, dan is het weer ten einde. dan zitten we weer op de klokken van 7 uur. En dan gaan we dus hiermee deze zaterdag weer afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat u genoten hebt van, van de muziek. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, en ik, eh, ik hoop u eh, gewoon eh, volgende week weer te horen natuurlijk. En ik zou zeggen, kijk ook uit vanavond of vannacht. Als u de weg op moet en u bent de Bob of in ieder geval u moet rijden of rijden, hoe je het zeggen wil. Ja, het kan hier en daar wat, wat glad zijn natuurlijk. de grote wegen zal het wel meevallen. Maar er zal flink gestrooid zijn. Maar toch op, eh, op eh, wat, eh, wat minder begaanbare wegen zal het ongetwijfeld wel hier en daar glad zijn. Dus wees voorzichtig. En ja, neem in ieder geval een lekkere dikke jas mee. Want die heb je ook nodig. Het is toch, toch behoorlijk frisjes buiten. Dus ik zou zeggen, wees voorzichtig vanavond zou zeggen, graag tot volgende week weer. Hier bij ZFM. Entertainment for You. Van 5 tot 7. Met ondergetekende Fred Heij. zou zeggen bye bye. Zwaai zwaai. De groetjes. De gevoeld is mooi geweest. Ik heb de taxi al besteld en mijn vrouwtje al gebeld. Zat ik kom er echt zo aan, maar ik kan niets laten staan in mijn cafeetje. In mijn cafeetje ligt mijn hart, mijn lach en mijn traan. Ik hoorde weer van maar morgen ben ik alles weer vergeten. En wat ik moet betalen, zet mij maar op de kop. Maar de gein die was het waard, lachte me rood. De allerlaatste is van mij, daarna kan er niets meer bij. Doe de lichten maar vast aan, want het praatje een leuke avond, gelachen en gefeest. Maar ik heb mijn zakken vol, het is mooi geweest. Ik heb de taxi al besteld en mijn vrouwtje al gebeld.